Katrien Straatman met het NOS-journaal. Het Marinierkorps van de Verenigde Staten heeft de eerste JSF's operationeel verklaard. Het gaat om 10 straaljagers die nu kunnen worden ingezet in conflict situaties, meldt het Pentagon. Ze zullen voorlopig nog niet daadwerkelijk worden gebruikt. De verwachting is dat ze pas begin 2017 naar een Amerikaanse marinebasis in Japan gaan. Nederland koopt 37 JSF's. Ook zijn Nederlandse bedrijven betrokken bij de ontwikkeling van het toestel. De JSF's komen vanaf 2019 in Leeuwarden te staan en vanaf 2021 in Volkel. In Myanmar is voor een aantal regio's de noodtoestand afgekondigd vanwege overstromingen. Voor de komende dagen wordt meer regen verwacht en president Thein Sein heeft nu maatregelen aangekondigd zonder erover uit te wijden. Grote delen van Myanmar kampen al dagen met zware regenval. Vooral in het noorden en westen van het land zijn tienduizenden mensen gevlucht. Er zijn al 27 doden gevallen. Op sociale media krijgt Thein Sein veel kritiek omdat hij te weinig zou doen om de slachtoffers te helpen. De ANWB adviseert mensen die morgen richting Zuid-Frankrijk gaan om pas na 1 uur s middags te vertrekken. Morgen hebben de Fransen ook vakantie en die gaan dan ook in grote getalen op pad, vooral richting de kust. Om de kans op filerijden te verkleinen is het voor Nederlanders verstandig om later te vertrekken, denkt de ANWB. Zo rijd je achter de Fransen aan. De meeste drukte wordt, zoals altijd op Zwarte Zaterdag, verwacht rond Lyon op de autoroute du Soleil. Ook de snelweg A10 van Parijs naar Bordeaux is berucht. Daphne Schippers heeft met overmacht de Nederlandse titel op de 100 meter veroverd. De Utrechtse atlete liep een tijd van 11 seconden en 200ste. Dat is 1 tiende seconde boven haar Nederlandse record. Tweede op het NK werd Jamil Samuel. Het brons was voor Naomi Setny. Het weer. Vanavond en komende nacht klaart het verder op en is het met minimaal 6 graden vrij fris. Morgen is het een droge, vrij zonnige dag. Het wordt 20 graden aan zee tot 24 graden in het zuiden van het land. Dit was het NL. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon. Zon. Zee. zee. Zandvoort. Zie zomerhit.